Marnix eh, met het NOS-journaal. De passagiers van Transavia die al dagen vastzitten in Dubai... vliegen vandaag terug naar huis. Vanwege technische problemen met het vliegtuig... konden bijna 200 reizigers zondag niet naar Amsterdam vliegen. Het lukte Transavia niet om het vliegtuig te repareren... of een vervangende vlucht te regelen. Tientallen reizigers zijn afgelopen dagen op eigen houtje teruggevlogen. De 140 die nog vastzaten komen dus vandaag terug. Bij een grote brand op een bedrijventerrein in Alkmaar is een pand volledig verwoest. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat. In het gebouw waren meerdere bedrijven gevestigd. Er was niemand meer in het pand aanwezig, meldt de veiligheidsregio. Hogescholen werken dit jaar niet meer mee aan de nationale studentenenquête. De overkoepelende vereniging Hogescholen vindt de resultaten bij voorbaat onbetrouwbaar. Via de enquête geven elk jaar een paar honderdduizend studenten hun mening over hun opleiding. Volgens de hogescholen klaagden studenten dit jaar vanaf het begin over de vragenlijst. Zo zouden namen voor studierichtingen niet kloppen. Ook zouden er technische problemen zijn bij het invullen. De hogescholen vinden de uitkomst van de enquête daardoor onbetrouwbaar en onbruikbaar. Het UWV krijgt uit Polen nauwelijks informatie over arbeidsmigranten met een WW-uitkering. Dat meldt Nieuwsuur op basis van interne stukken. De Poolse autoriteiten melden wel dat de WW'ers aankomen in Polen... maar of ze daar dan blijven en of ze aan de verplichtingen voldoen... is voor het UWV lastig te achterhalen. De uitkeringsinstantie probeert al langere tijd om met Polen samen te werken... maar dat levert nog weinig op. Minister Koolmees wil met Polen afspraken maken... om misbruik van de WW aan te pakken. Het weer, het blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of twee... De dag begint op veel plaatsen grijs met lokaal mist. Verder is af en toe de zon te zien, maar het is vooral bewolkt. Er staat weinig wind en het wordt zo'n 12 graden.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 divider 106.9 ZFN a tus amigas. she just calling every Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance, I in a, in a nation.